De statenverkiezingen zijn van groot belang voor de landelijke politiek. Op 26 mei kiezen de statenleden de leden van de Eerste Kamer... waar coalitiepartijen VVD en PvdA geen meerderheid hebben. In Israël heeft de Likud-partij van premier Netanyahu de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens voorlopige uitslagen komt Netanyahu op 29 zetels. Zijn grootste uitdager, Isaac Herzog van de Zionistische Unie, staat op 24. Gisteravond laat eiste Netanyahu de winst al op. Hij wil snel met andere rechtse partijen een coalitie vormen. De politie heeft vannacht een Amber Alert uitgegeven voor een jongen van negen uit Utrecht. De jongen, Issa Sissai, ging gisteren na schooltijd ergens spelen, maar kwam later niet naar huis. Hij is het laatst op de fiets gezien in de Utrechtse wijk Ondiep. Een zoektocht met politiehonden en een helikopter leverde niets op. De dood van twee Nederlandse Apache-piloten in Mali heeft heel Nederland geraakt, zegt premier Rutte. Minister Hennis van Defensie zegt dat de twee zich hebben ingezet voor een vrije wereld en dat ze daarvoor de hoogste prijs hebben betaald. De Nederlanders in Mali maken deel uit van de VN-vredesmacht. De helikoptercrash was waarschijnlijk een ongeluk. Nigeria zegt dat terreurbeweging Boko Haram nog maar drie districten in het noorden in handen heeft. Begin dit jaar waren het er twintig. In de strijd tegen Boko Haram werkt Nigeria de laatste tijd samen met de buurlanden Niger, Tjaad en Cameroen. President Goodluck Jonathan kan het succes goed gebruiken. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen krijgt hij steeds het verwijt dat hij te weinig tegen de terroristen doet. Dan is weer nog plaatselijk nevel of mist. Verder vandaag veel zon. In het zuidoosten en oosten kan het 17 graden worden. Aan de kust is het een stuk frisser door bewolking en een noordenwind. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij knoop het Hoevelaken 2 kilometer.